Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties vindt dat Nederland meer moet doen voor gedupeerden van de gaswinning. Het comité maakt zich zorgen over de effecten van gaswinning op de mentale en fysieke gezondheid van de inwoners van het bevingsgebied. Om de situatie te verbeteren zou de overheid een passende schadevergoeding moeten betalen... en moeten Groningers meer betrokken worden bij het afbouwplan. Het is de tweede keer dat de VN Nederland hiervoor op de vinger stikt. Apple neemt een groot deel van de Intel-afdeling over... die modems maakt voor smartphones. Het bedrijf betaalt daar ongeveer 1 miljard dollar voor... en krijgt veel patenten in handen. Zo'n 2200 werknemers van Intel maken daarbij de overstap... naar de Amerikaanse techgigant. Apple wil de techniek en kennis van Intel gebruiken... om een eigen 5G-modem te kunnen ontwikkelen... om zo minder afhankelijk te worden van chipmaker Qualcomm. De verwachting is dat de deal eind dit jaar is afgerond. President Trump heeft kritiek geuit op de premier van Zweden... omdat hij er niet voor heeft gezorgd dat rapper ASEP Rocky wordt vrijgelaten. De Amerikaanse artiest zit sinds begin deze maand vast in Zweden... omdat hij iemand zou hebben mishandeld. Trump zegt in een tweet dat Amerika veel doet voor Zweden... maar dat dat andersom kennelijk niet geldt. De rechtszaak tegen de 30-jarige rapper begint waarschijnlijk volgende week. De gemeente Amsterdam zet volgende week zaterdag tijdens de Canal Parade... in totaal 700 meter aan kade af in verband met instortingsgevaar. Veel kades in de stad zijn in slechte staat. Jaarlijks komen honderdduizenden feestgangers naar de binnenstad... om de Canal Parade te bekijken. De gemeente is bang dat zwakke delen van de kades instorten... als er veel mensen opstaan. Het weer, het blijft vannacht warm. Het koelt niet verder af dan 22 graden. De komende dag opnieuw heet, 32 tot 39 graden. In het weekend neemt de hitte wat af en zijn er buien, mogelijk met onweer.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 Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.